De Eindhovenaar, die een celstraf heeft uitgezeten voor ontucht met minderjarigen, wilde terugkeren. De gemeente is bang voor maatschappelijke onrust en wraakacties en legde de man een gebiedsverbod op. Maar de rechtbank in de Bos vindt dat onvoldoende is aangetoond dat de openbare orde in gevaar komt als de man terugkeert. In Frankrijk wordt de Scientology-kerk niet verboden. De kerk is door de rechtbank in Parijs wel veroordeeld voor georganiseerde fraude. En daarvoor moet Scientology een boete betalen van 600.000 euro. De organisatie heeft volgens de rechter kwetsbare volgelingen financieel uitgebuit. De zaak tegen Scientology was aangespannen door een vrouw die lid was van de kerk, maar eruit stapte omdat ze geestelijk onder druk zou zijn gezet. Ze betaalde meer dan 20.000 euro voor lessen, boeken en geneesmiddelen. Op de Amsterdamse effectenbeurs is de handel in het aandeel ING vandaag zeer onrustig. Gisteren verloor ING 18% van zijn waarde en vanochtend kwam daar aanvankelijk bijna 15% bij. Maar even na 12 uur was ING met een winst van 3% de grootste stijger. Beleggers weten kennelijk niet hoe ze de gisteren aangekondigde plannen moeten waarderen. ING gaat de komende vier jaar onder druk van de Europese Commissie de verzekeringstak en de Amerikaanse internetbank verkopen. Poolse, Roemeense en Bulgaarse automobilisten die in Nederland worden gefritst hoeven meestal geen bekeuring te betalen. Dat komt omdat deze landen niet over een centrale kentekenregistratie beschikken. Justitie kan de identiteit van de overtreders dan niet achterhalen en dus ook geen boete opleggen. Een ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt dat het probleem de aandacht heeft van minister Eurlings. Hij probeert binnen de EU afspraken te maken.